Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de zijn zeker vijf doden gevallen. De aanslag was bij de ingang van een overheidsgebouw. Volgens de VN zijn bij gevechten en aanslagen in het land dit jaar... tot nu toe een record aantal burgerdoden gevallen. De stijging komt vooral door het toenemende aantal zelfmoordaanslagen door IS. Het aantal doden door gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban daalde juist. Al vallen daarbij nog altijd wel de meeste doden. In Brazilië is het aantal doden als gevolg van schorpioenbeten fors toegenomen. In drie jaar tijd verdubbelde het aantal doden. Vorig jaar kwamen er 184 mensen om na een beet. Volgens Braziliaanse media zijn schorpioenen inmiddels dodelijker dan slangen. Door slangengif kwamen vorig jaar ruim 100 mensen om. Het meest recente slachtoffer van een schorpioen is een meisje van vier. Ze werd dinsdag gebeten terwijl ze in de tuin speelde. In een ziekenhuis 10 kilometer verderop bleek er geen tegengif aanwezig. De ambulance moest 50 kilometer doorrijden maar de behandeling kwam te laat. In Frankrijk zijn meer dan 110.000 agenten en militairen ingezet om voetbalfans te beschermen tijdens de WK-finale. Fanzones door heel Frankrijk stromen vol supporters. Bij de Eiffeltoren stonden aan het begin van de middag al duizenden mensen. In de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn ondanks het regenachtige weer ook duizenden fans op de been. De Russische president Poetin zegt dat het WK voetbal in zijn land succesvol is verlopen hij is blij met het vertrouwen dat de FIFA in Rusland heeft gesteld. Vrijdag sprak FIFA-baas Infantino al van het beste WK ooit. Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze won ook de laatste etappe van de Giro Rosa. Vorig jaar verloor ze op de slotdag de roze trui. Ze werd toen derde en Anna van der Breggen won de koers toen. Het weer veel zon, 24 tot 29 graden is het. Morgen opnieuw volop zon, nog iets warmer. Plaatselijk kan het dan 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal.